Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Coalitiepartijen BBB, NSC en VVD zijn zeer verbaasd over het verzet van asielminister Faber... tegen lintjes voor vijf oud-medewerkers van het COA. Ze weigert haar handtekening te zetten onder de voordrachten voor een koninklijke onderscheiding... omdat het werk van de COA-medewerkers haak staat op haar beleid. NSC-leider Omzicht noemt Fabers besluit bizar. BBB-leider Van der Plas zegt te hopen dat het een 1 april-grap is. En VVD-leider Jesselkus schrijft op X... laten we alsjeblieft volwassen met elkaar omgaan in dit land... en vrijwilligers danken voor hun inzet. Een vermoedelijke Russische spionagedrone is in Italië over een EU-onderzoekscentrum gevlogen. Dat zou de afgelopen maand vijf keer zijn gebeurd. In het onderzoekscentrum aan de oever van Lago Maggiore wordt onder meer onderzoek gedaan naar de veiligheid van drones. Ook het Italiaanse defensie industrieconcern Leonardo heeft meerdere fabrieken in de omgeving. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA stelt het Openbaar Ministerie in Milaan morgen formeel een onderzoek in naar spionage. Na meerdere keren uitstel is in Noorwegen een raket gelanceerd van het Duitse bedrijf Isar Aerospace voor een testvlucht. Na ongeveer 30 seconden stortte de 28 meter lange raket in zee. Volgens bedrijven is er toch sprake van een succes, omdat er veel gegevens zijn verzameld voor volgende vluchten. Uiteindelijk moeten met de zogenoemde Spectrum-raketten satellieten naar de ruimte kunnen worden gebracht. Verschillende landen hebben al belangstelling getoond voor lanceringen vanuit Noorwegen, om een alternatief te hebben voor lanceringen vanuit de VS, zoals die van het bedrijf SpaceX van Elon Musk. In Zwitserland is een inbreker overleden toen hij met zijn hoofd vast kwam te zitten tussen een elektrische deur. 16-jarige jongen probeerde afgelopen nacht binnen te komen bij een broodjeszaak in Véviers bij het meer van Genève. Hulpdiensten vonden hem in de vroege ochtend. Het weer dan nog. De avond begint helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe.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 Never. We'll have this moment for es die, äh, die. yeah! Salsa, Elektrika, Salsa, mm. Elektrika, mm. is in with me. The new age sound is on the move. I give you now the second groove. Don't have to ask you to get up, you do it on your own.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 We're We're only people. We're only people. Thank you. wicked thing to do To let me dream of you What a wicked thing You waste your time with hate and regret. You're broken when your heart's not open. be broken.